Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland ziet geen hel in nieuwe sancties tegen Rusland... vanwege de rol van dat land in Syrië, zegt minister Blok... die op dit moment met zijn Europese collega's overlegt in Luxemburg. Blok vindt dat de enige echte oplossing voor Syrië... aan de onderhandelingstafel ligt. De Amerikaanse VN-ambassadeur Haley zei gisteren... dat er sancties worden ingesteld tegen Russische bedrijven... die iets met president Assad en chemische wapens te maken hebben... Blok is het daar niet mee eens, maar benadrukte nog wel een keer dat Nederland begrip heeft voor de militaire actie van afgelopen weekend van de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk als vergelding voor de gifgasaanval in Douma. De invoering in Groot-Brittannië van belasting op suikerhoudende frisdranken is een groot succes. De maatregel is bedoeld om obesitas tegen te gaan. Voorafgaand aan de invoering hebben veel frisdrankproducenten de hoeveelheid suiker in hun producten verlaagd. Daardoor is de hoeveelheid suiker in Britse frisdranken nu in totaal al afgenomen met 30.000 ton. De Britse regering had niet verwacht dat de frisdrankproducenten zich zo snel zouden aanpassen. De maatregel ging begin deze maand in. Bij een grote politieactie tegen drugscriminaliteit in het zuiden van het land zijn invallen gedaan in meer dan 15 panden. In een loods in Echt werden jerrycans aangetroffen met duizenden liters grondstoffen voor drugs. Verder ontdekte de politie enkele laboratoria waar synthetische drugs zoals amfetamine gemaakt werden. Bij de invallen van vanochtend zijn in totaal zes mensen aangehouden. De FNV zegt dat het oude graaien weer terug lijkt te zijn in de financiële wereld. De Volkskrant schrijft dat er een voorstel ligt bij de Bank van Landschot... om de topman een salarisverhoging van 20 te geven. De FNV vindt dat deze groeiende ongelijkheid aan banden moet worden gelegd. Het weerperiode met zon en geleidelijk ontstaan stapelwolken.